Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Energieleveranties is het in het belang van Nederland om met oplossingen te komen, zei hij. Het is in het belang van de Nederlandse economie dat de situatie in Oekraïne gestabiliseerd wordt. 14 ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen de cijfers uiterlijk 1 maart te publiceren. 75 ziekenhuizen hebben dit volgens de NZA gedaan. ziekenhuizen zijn sinds deze maand verplicht hun sterftecijfer openbaar te maken en door te geven. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam weigerde dat vorige week... omdat de cijfers geen goed beeld zouden geven van de kwaliteit van de zorg. Later kwam het ziekenhuis met een alternatief cijfer. Het geld voor onderwijs uit het herfstakkoord gaat naar meer personeel in de klas. Minister Bussemaker laat dit vanavond in een brief aan de Tweede Kamer weten. De ruim 500 miljoen euro wordt onder meer besteed aan extra aandacht voor de kwaliteit van leraren. En daarnaast komen er meer conciërges en klasseassistenten. Om zitten blijven te bestrijden worden er onder meer zomerscholen en schakelklassen opgezet. En ook de bezuiniging op het passend onderwijs wordt voor een belangrijk deel teruggedraaid. En dan het weer. Vanavond neemt de wind af, dan klaart het overal op. En vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 graden aan de grond. En vanaf morgen krijgen we zonnige perioden. Dan is het droog en dan is het smiddags 9 tot 12 graden.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 Along came a man by the name of Charlie Mock, and he invented a wonderful drink and he made it out of hop. Harry Mott, a bean, an admiral, a soldier, or a king. we shall always sing. for cheer. Lord bless Charlie the man who invented beer, beer, beer, tiddly beer, beer, beer. The Furies bar, the Pansy's pub, the hole in the wall as well. Oh, one thing you can be sure of, it's Charlie's beer they sell. So come on, all me lucky lads, eleven o'clock she stops. Five short seconds, remember Charlie Mops. One, two, three, four, five. walked a barrel of bops and started around with a stick. That's the lubrication that make your engine sink. A 40 parts a wallet a day will keep away the facts. It's only eight and eight the pot and one and six in tax. One, two, three, four, five. blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man? people cry. How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer Ik denk de vloer die loopt wat schuin. Er stond een hele grote paarse krokus in de tuin. Ik was misschien het spoor een beetje bijster. Want in de lader lag die dode bijster. Dus vraag ik aan mijn man, hoe begrijp je daar wat van? gebeurt bij oma Ari. Hallo, daar ligt een lijster in de la. Het zal wel voorjaar zijn. Toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben vanouds een lijsterhater is nou toch dood? Ik spring wel moe op schoot. Loe, lijst er in de la. Het zal wel voorjaar wezen. Loe, de rechterlijster in de la. Het zal wel voorjaar zijn. Ik zeg nog even, het is pas februari. Maar hetzelfde is gebeurd bij oma de stad, het was zo'n vreemd geheel. Die lijster en die alcohol, dat werd een beetje veel. Ik dacht, ik laat het eventjes betijen. Maar toen begon mijn schat me te verleien. Ik dacht, laat hem maar gaan, de lente komt eraan. gebeurt bij jou me radio op pole position. ZFM, Race Radio. a cold finger beckons you to enter his way. U luistert nog steeds naar Golden Cfm. happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was not my way. flew met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaarder bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in import belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, daar. Ja, je zit er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uitvoer het leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met islavisch handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee half om en één tartaar. Trojka hier, trojka daar. Een liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka daar. Hulde aan het gouden paard. Trojka hier, trojka daar. staat daar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir?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 Someone left the theater was ook niet al te fris. Die riep ineens, mijn hemel, nou weet ik wat ik mis. Mijn neus, mijn neus, min waar is mijn neus? Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het feest ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een grote bokser, een superzwaar gewicht. Hij danste langs de touwen en in het witte licht. Maar ik kreeg een linkse loeier en 1500 piek. En na die laatste poeier, toen zei die laconiek. Mijn neus, mijn neus, min waar is mijn neus? Min waar is mijn feestneus? Min waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het zie ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la min. Waar is mijn feestneus? waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een excellentie, hij leidde het debat. Maar ook een excellentie, die wil nog wel eens wat. En in de Eerste Kamer kreeg hij ineens zo'n dorst. Toen greep hij naar de hamer en zong het volle borst. Mijn neus, mijn neus? Min, waar is mijn neus? Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik mocht hem hebben als ik naar het zie ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar waar is mijn feestneus gebleven? Amin, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Waar is mijn feestneus gebleven? Komt hem hebben als ik naar het feestje ga. Komt hem hebben als ik naar... Zag hem net nog leggen in de la. Ik zag hem net nog leggen in de la, la, la, la, la. la. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is... Waar is mijn feestneus gebleven? Waar is mijn feestneus? in the town where I was Dat paard dat staat te grazen, ach hij eet van alles wat. Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's kokesmat. Heeft u misschien de ruimte voor een paar twee meter lang?